Het is stil op de grote heide, de warme trilt weer boven Je denkt dat je alleen bent, maar met de muggen en het eten zat. Dan hoor je in de verte het zachte blaren van een zand. Je hoort het blauwen van een dom, het is de helle die naar de kooi terugkomt. is stil op de grote heide, het is benauwend stil. De vogels laten het kwetteren, er is slecht weer op deel, De scheper moet nu handelen, want een onweer de snel. Hij moet een plekje vinden, want onweer op de heide is vertrokken, gaan hij en zijn kudde weer door. Zijn honden helpen hem een handje en houden de groep in spoor. Ze drijven ze naar de schaafschooi, de dag is voor hen weer voorbij. Tot ze morgen in alle vroegte weer trekken naar een ander stukje Het is weer stil op de grote heide. De rust is er weer gekeerd. Het wordt langzaamaan weer donker. De maan komt voorzichtig vol. De natuur legt zich te rusten. Het is weer stil op de grote hei. Tot morgen in alle vroegte. De natuur weer vaak fris en blij.